Zo zijn er berichten over Israëlische tanks die twee dorpen in het zuiden van Libanon onder vuur zouden hebben genomen. Volgens Israël zit dat anders, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Het Israëlische leger heeft wel bevestigd dat er is geschoten in het zuiden van Libanon. Eh, maar dat zou dan gaan om voertuigen die ze daar hebben gedetecteerd, eh, is wat ze melden over die getroffen dorpen. Daar zeggen ze dus eigenlijk niks over en ze wijzen vooral naar Hezbollah. Eh, ze beschuldigen Hezbollah ervan dat die eh, het, wapenbestand, de wapenstilstand hebben geschonden. Hezbollah zegt juist dat Israëlische militairen op Libanese burgers hebben geschoten die terugkwamen naar hun huizen. In Australië komt definitief een social media verbod voor kinderen onder de 16. Vandaag heeft, het heeft de Australische Eerste Kamer de wet daarover goedgekeurd. Apps zoals Insta, TikTok en Snapchat moeten de leeftijdsgrens zelf controleren. Als dat niet goed gaat kunnen ze miljoenen boetes krijgen. De Australische regering wil kinderen beschermen tegen pesten en haatberichten. WhatsApp is trouwens uitgezonderd. Dat mogen Australische kinderen onder de 16 gewoon blijven gebruiken. En het aantal tegenslagen voor Vitesse was al niet meer bij te houden. En nu krijgt de club een nieuwe mokerslag. De KNVB trekt 21 punten af bij de Arnhemmers. Onder meer voor het niet inleveren van verplichte financiële stukken. Vitesse-watcher Sander Maassen van de Brink vertelt wat de nieuwe straf voor gevolgen heeft. Nou ja, in ieder geval dat ze op min 15 punten uitkomen. Ja, dat is echt eh, behoorlijk. Eh, dat is denk ik nog niet eerder <laughs> voorgekomen dat een club zo diep in de problemen zit. Ook. Maar ja, ze stonden al onderaan in de keukenkampioendivisie, divisie Dus eh, heel veel dieper konden ze niet zinken. En je kunt ook niet degraderen uit de keukenkampioendivisie. divisie Dus wat dat betreft heeft dat niet zoveel gevolgen. De KNVB had ook een boete kunnen geven. Maar omdat Vitesse amper geld heeft, had dat geen zin. Heb ik nog het weer. Het blijft droog. Koelt wel flink af vannacht tot rond het vriespunt. Morgen begint even grijs, maar later wordt het weer zonnig. Bij een gaatje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddag verloopt de spits druk. In de regio staan de langste files van dit moment. Bijvoorbeeld op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek naar de A4 richting Den Haag... en de aansluiting met de A10. 20 minuten vertraging door een kapotte auto. De rechterrijstrook is hier dicht. Ook staat het vast op de A10. Rijd je op de Ring Noord richting Utrecht, dan heb je tussen Landsmeer en Knopend Watergraafsmeer 15 minuten vertraging door een kapotte auto. Er zijn hier twee rijstroken dicht. Verder heb je ook vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knopend Velsen 20 minuten. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn een klein kwartier vertraging. Ook doe je er langer over op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Markenbinnen een kwartier vertraging. En op de N203 van Amsterdam naar Alkmaar... tussen Wormerveer en de aansluiting met de A9 een kwartier oponthoud. Ten slotte heb je ook file op de N201 van Hilversum naar Uithoorn.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 Twee jongens zijn opgepakt die ervan worden verdacht dat ze een school in IJsselstein hebben bedreigd. Gisteren ging er een oproep rond om morgen beter niet naar het Kalscollege in IJsselstein te komen. Bij de tekst was een foto geplaatst van een vuurwapen. Volgens het Europees Parlement waren de verkiezingen in Georgië ondemocratisch en was er sprake van verkiezingsfraude. Het parlement wil dat het land binnen een jaar nieuwe verkiezingen houdt. En storm Connell heeft gisteren voor zo'n 40 miljoen euro aan schade aangericht, schatten verzekeraars. Veel auto's en daken van huizen raakten beschadigd door bomen of takken. Er kwam ook een 19-jarige vrouw om het leven. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen eerst mist, daarna zon en een graad of zeven.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 now. We're all love bound, but I don't like love. I can't get around. I can't get around. I can't get around. But I felt something hurting. And the voice said, something's jumping in in The morning, the morning, the morning, the morning, the morning.